Kasper Meijer met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kwaad over de vanavond gepubliceerde notulen van een aantal ministerraden. Daaruit blijkt dat ministers zich verschillende keren kritisch hebben uitgelaten over Kamerleden... die meer informatie wilden over de toeslagenaffaire. Zo was D66-minister Koolmees van Sociale Zaken ontstemd over CDA Omtzigt en VVD'er Lodders... Vorige week bleek al dat CDA-minister Hoekstra had geprobeerd om Omtzigt te sensibiliseren, oftewel tot reden te brengen. Verder blijkt uit de notulen dat VVD-minister van Nieuwenhuizen het onacceptabel vindt als coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan de oppositie. Premier Rutte is het met haar eens. De oppositie zegt dat de ministers vooral bezig waren kritische Kamerleden de mond te snoeren. Donderdag debatteert de Kamer over de notulen. Minister De Jonge gaat de Gezondheidsraad toch om advies vragen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bij mensen onder de 60. Dat naar aanleiding van de nieuwe analyses van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. In een brief aan de Kamer vraagt De Jonge zich af of de inzet van het vaccin kan worden heroverwogen. Ook vraagt hij zich af of de nieuwe informatie aanleiding geeft om de leeftijd waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden ingezet te verlagen. Op een op drift geraakte boot bij de Canarische eilanden zijn de lichamen van 17 migranten gevonden. Drie onderkoelde personen zijn per helikopter in veiligheid gebracht, meldt de Spaanse reddingsdienst. Het schip dobberde op bijna 500 kilometer van El Hierro, het kleinste Canarische eiland, toen het door de Spaanse luchtmacht werd ontdekt. Bij dat eiland werd deze maand al een boot met vier overleden migranten aangetroffen. Het weer, vannacht weinig wind en minima rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Komende dag veel zon. Het wordt 13 graden in het noorden tot plaatselijk 18 in het zuiden.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 Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies.